Oh, yes. It was so beautiful. Let me tell you how it started. is lekker. Aan het begin van het tweede uur van de show. Jawel, The Love Unlimited. Walking in the rain with the one I love. Ach, wat een romantiek. Hè? En ik had het nog zo beloofd om eh, meer tempo te maken in de show. Nou ja, en toen was deze blijven liggen van vorige uur. En ik dacht, deze is zo mooi. Die neem ik nog even mee naar het tweede uur. Dus, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat tot 12 uur duren. En ook dit uur lekkere muziek en ook eh, interessante informatie. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij jou ZVL. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Muziek heb ik in de aanbieding van onder andere de Crystals. just to see your face, but you didn't show. Now I hate this place. onvoorstelbaar lange rijhits hits. Van eh, Maywood bevat ook dit nummer. Give me back my love. Mm. En dat op de zondagmorgen. En Love Unlimited natuurlijk. Oh nee, The Crystals. Love Unlimited hebben we al lang gehad. The Crystals met That Do Run Run uit 1963. Al zo lang geleden. En dat allemaal op deze zondagmorgen na het festival, het Songfestival. Ik ben er nog een beetje brak van, want het was laat. En eh, de biertjes waren lekker. En de popcorn ook. En de chips met, eh, wat was het eigenlijk, een soort uh, pittige kaassmaak. Hmm, opmerkelijk. Eh, trouwens, straks, eh, over een eh, kwartiertje ongeveer, een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg de mensen op straat, wanneer was u voor het laatst dapper? Joh, dat is een goede vraag. Ga eens bij jezelf te raden. Wanneer was jij dapper? Was dat in de keuken op straat? Of gewoon ergens op het werk? Nou ja, de antwoorden hoor je straks. Hier bij ZVL. De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Je weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, ola. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten hier met een wezenloos reiskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen. Het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend basis. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer en maak me blij. En geef me vuur, en geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur, en geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. het dat is de liefde. so slowly, slowly. grappig dat eh, mensen nummers van ABBA een beetje veranderen. Dat gebeurde vele jaren geleden, alweer twintig jaar geleden, zie ik. Madonna deed dat met Hang Up. En liefde voor muziek van Raymond van het Groenwoud. Met een woordkeuze die tegenwoordig niet meer zou kunnen, zou je bijna denken. Ehm, ja, toch nog even naar het Songfestival. Eh, ja, we zijn er hier toch echt over aan het kletsen. En de meningen zijn verdeeld. Maar ik vind een van de nummers ontzettend leuk. Ik vond hem leuk. Het gaat over wat we hier de hele ochtend zitten te doen. Koffie drinken. <laughs> Komt ook nog uit Estonia. Het prachtige nummer van, eh, van een zekere Tommy Cash. Hij zong Espresso Macchiato. mia bella, I'm Tommaso Addicted to tobacco Mi like mi coffee very importante No time to talk, scusi My days are very busy And I just own this little ristorante Life may give you lemons When dancing with the demons No stress, no stress No need to be depresso Mio amore mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore. Espresso macchiato, corneo. espresso macchiato. Mi like to fly privati, with 24 carati. Also mi casa veri grandioso. Mi money numeroso, I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it's hard until you make it. No stress, no stress, it's gonna be espresso. Mi amore. espresso macchiato. ZVL! Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? Where are the girls ah, left far behind? The spits and the spits are the girls of my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead. hit his oh, Where are the girls that I left far behind? The spicks and the space are the girls. the girl that I love. She is gone, she is gone. All of my life I call yesterday the spicks and the spits. nog eh, lekker ouderwets mono. Ja, misschien hoor je het helemaal niet, maar eh, soms in de auto hoor je het wel heel goed hoor trouwens. Een eh, mooie oude mono van de Bee Gees uit 1967. Je hoorde de Spicks en Specks. En dus ervoor eh, expresso Macchiato van Tommy Cash uit het Eurovisie Songfestival van gisteravond nog. En ik vond het lekker, daarom heb ik hem in de show. Gewoon lekker gek liedje. Goed, tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Wanneer was u voor het laatst dapper? Vroeg hij zich af. Soms eh, komt het op aan om eh, door te zetten en misschien wel een beetje boven uzelf uit te stijgen. En wanneer zijn we dan echt dapper is dan de vraag. En wanneer lijkt het eh, maar even zo. Zou ook zomaar kunnen. Hè? Wanneer was u zelf trouwens dapper? Jeroen van Gent, zoals altijd, brutaal als hij is, de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Ik zou het zo niet kunnen bedenken. Dapper, zo, dat is een goeie. Dat ben ik eigenlijk altijd. Altijd dapper? Hoe houdt u dat nou vol? <laughs> Ja, dat weet ik ook niet, maar ik ben het wel. Dappers? Ja, ja ik heb altijd wat dappers. Eh. <laughs> ik, ben hele dappere vrouw. ik ben een hele dappere vrouw. Hele vrouw. Waar zit het er in? Uh... <laughs> Kan van alles zijn. Kunnen hele kleine dingen zijn. Hè? Ja, de kleine dingen die, eh, die bij mij altijd goed doet. Ik ben hoogsensitief, dus ik vind gauw... ik zie dingen, voel dingen te, te veel die voelt te veel. Dus eh, dan bent u vast blij met dat vuurwerkverbod. Ja, heel erg, heel erg. Oh, denk ik zo meteen maar. Daar ben ik wel blij mee. Maar ja, aan de ene kant, of dat, of, of dat allemaal werkt, weet ik natuurlijk niet. Nee, of het gaat lukken Het gaat lukken allemaal. Maar het is voor, uh, voor, en voor heel mensen en ook voor de hoop dieren heel belangrijk. Wanneer waren wij voor het laatst dapper? Ja, kunnen ook hele kleine dingen zijn hè? Ja, maar het kan zelfs elke dag zijn. Ja, misschien is het toch wel, maar zie ik het misschien zelf niet. Ehm, ik nou. denk een week of twee geleden. <laughs> oh? Ja. Wat gebeurt er? Eh, er was een jonge man die eh, meende zeg maar eh, verschrikkelijke woorden te gebruiken tegen zijn vriendje. En toen heb ik toch gezegd, joh, het is te hopen dat je die ziekte niet krijgt. Want dat is een hele vreselijke ziekte, die moet je niet gebruiken. Mm. Maar een stukje verder toen hij op eh, afstand was, herhaalde hij het eh, woord en eh, toen tegen mij. dan denk ik, nou ja, je hebt de boodschap niet begrepen. Nee, nee. begon vast met een K. Ja, precies, ja. Hier in het winkelcentrum? Ja, hier zeg maar aan de andere kant. Ja. Oké, doortastend. Ja. Doortastend. Uh, best wel een beetje dapper ook. Nou, ja, nou, ja. Een, beetje, een, beetje, beetje dom. een beetje dom? <laughs> Nee, je hoort vandaag nee, maar, nee, nee, dat is gekkigheid. Maar op een gegeven moment komt dat ook het gevoel kwam dat bij hem boven natuurlijk, het eerste wat hij dacht. Van ik denk dat het bij heel veel mensen genoeg is. Ik heb het gevoel, het is genoeg. Waarom wordt de wereld, eh, lijkt wel gedomineerd door eh, sukkels? En waarom eh, zwijgt de minderheid? Laat je horen, laten we er wat aan doen. Nou, hoe liep dat af? hij liep weg met zijn vriendjes en ik stond daar en nou ja, hij heeft het niet begrepen. En nou ben ik geen wereldverbeteraar. Maar ja, als je echt helemaal niks doet, dan sta je eigenlijk te verbijten. En dan denk je, nou, ik doe maar iets. Ja, Mijn is het niet mee eens, want eh, vandaag aan de dag moet je voorzichtig genoeg zijn. Eh, ja, maar je hebt in ieder geval iets gezegd. Ja, ja, ja. ja. Maar of dat dapper is? Ik denk wel dat ik goede dingen doe, maar of dat nou dapper is, dat weet ik niet. Noemt u een voorbeeld. Ehm, ik help graag mensen en dat doe ik goed. Maar ja, dat vind ik eigenlijk soms vanzelfsprekend. Ja, maar daar zit het hem in. Ja. Maar zo stiekem weg kan dat heel dapper zijn. Ja. Met een soort van tegenwind, toch doorgaan en zo. Eh, dat is dapper. Nee, maar dat was eigenlijk uh, in kerk toen eigenlijk, met dat akkefietje. Maar dat was eh, ja, dat twee vorig jaar, ja bij een ridderkerkfeest. En waar oudere dames geholpen, die werden belaagd door mensen met alcohol en overgoten en alles. Nou. Dus dat hebben we wel gedaan. Ja. En, en, en eh, het spontaan, niet over nagedacht, gewoon ingegrepen? Nee, ja. Soms gaat het wel zo ver. Sommige mensen die... het eh, er, is, is een halte ergens. Hè sommige dingetjes zijn leuk, maar dan daarna niet meer. Weet je. Dan, eh, en als ze dan toch door blijven gaan, dan wordt het. Vervelend. En dan zie je die mensen ook. en dan zie je niemand die wat doet. Nee. En u zei alcohol overgoten? En... Ja, de mensen werden elke keer met alcohol en met bier net alsof ze spetteren. ja. En dan gaan ze boven die mensen staan. Ah, echt? Dus toen, wat heeft u gedaan? Heb ik een glas bier gehaald? Nee. <laughs> Eén voor mezelf, zegt hij, en één voor mij. En nee, zo, fat. Oh, nee. En dan is gelijk... Eh, oeh. Nou, dat is best dapper. Ja toch? Ja, inderdaad. <laughs> Hoe was het er? Oh, liep het, af? liep het goed af? Nou, dat natuurlijk een beetje... Eh, eh, te vaak ook boos en... Eh, maar, ja. maar goed afgelopen. Een koekje van eigen deeg. Een koekje van eigen deeg, heel goed. Jeetje. En dan, denk, daar gaat u ratelen van, je dapper, dat is iets met een, met een supermanpak aan zo. Maar het kan heel klein dingen zitten. Dagelijkse dingen zelfs. Ik werk in de gehandicaptenzorg. Nou. <laughs> ik denk dat dat op sommige dagen best dapper is. Ja? Ja. Lastig, zwaar ook, <clears throat> maar ook wel een hele mooie, mooie kant. Nee, maar misschien fysiek zelfs wel zwaar. Mensen tillen, duwen, weet ik veel. Eh, ook, maar ook bij te knijpen veel eh, agressie, oh. gedragsproblematiek. Dus eh, ja, kinderen die niet kunnen praten, die gaan het op een andere manier uiten. Ah, vandaar. Ik denk dat dat soms wel dapper is. Of door anderen door als dapper wordt gezien. Want ik zie het zelf niet zo, want het is gewoon mijn werk. Precies. En ik doe dat vol liefde en passie. Maar ik denk wel dat anderen het soms als dapper zien. Ja. ja. Wanneer was u voor het laatst dapper? Ehm, ik denk toen ik een eh, nieuwe baan eh, aannam. Dat ik een nieuwe baan eh, kreeg, ja. Is dat recent? een jaartje geleden ongeveer. Ah. Ja. Ik werkte eerst in de tram en nu werk ik op de, in de kinderopvang. Nou, dat is toch heel wat anders. Jazeker, maar heel leuk. Vandaar dat u zichzelf wel dapper acht dan? Ja, want ik vond het best wel spannend ja, om weer een nieuwe stap te nemen. Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ja, en, en, en tram, ik weet niet precies wat het behelste. Ehm, voor... Ik werkte bij Securitas, dat is een, ja, oh. is een beveiliger in de tram eigenlijk. Ja. Dus moet dus een tram met kleuters in bedwang houden en ja, nu dus... eigenlijk wel. Ja. dat zit wel een parallel. Dan kan je het wel zien, ja. <laughs> Ja, ja, ja. Nee, eh, kinderen, kinderen is toch meer eh, mijn... ja? ja, zeker. Heel Het bevalt. Ja, zeker. Ik denk dat dat moment eh, was dat ik dapper was, ja, zeker. En komt dat zo mooi? Papieren voor dan ook? Ja, heb ik een BBO-opleiding oh. moeten volgen eerst. Dus heel veel examenstress, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Nou. Dus ik denk dat dat mijn dappere moment was. Dat is echt dapper. Ja, ja, dankjewel. Uh, <laughs> vanwege de ziektes in familie. En dan oh. hou ik mijn eigen toch dapper. Ah, Dus dat Er is een hoop, ja, Gebeurd. ah, een hoop ziekte in de familie. En u gaat ze allemaal langs of zo dan? Nou ja, het is mijn man, het is mijn zus. Oh. En dus ja, dan moet je je eigen dapper houden. Ik begin gelijk te begrijpen, ja, precies. Ja. Inderdaad, want eh, je, je, je kan meegaan voelen met emoties, maar dan ga je er ook Nee, nee, nee, nee, ja, daarom. Ja. Dus ja, Ja, moet sterk blijven. Ja, sterk blijven, dapper blijven. Ja, Goed voorbeeld. Hoe, hoe loopt dat? Hoe verloopt het? Eh, tot nu toe goed. Dus ja, ja tot nu toe goed. Ja. Wat hmm. zijn de vooruitzichten? Komt het allemaal wel weer goed? Of? Dat mag ik wel hopen. Ja? Ja. ja. Ik ga niet naar het naadje van de kous vragen, maar het is wel positief vooruitzicht, eventueel. Ja, dat denk ik wel. Oké, en houdt u dat een beetje vol, dat dapper zijn? Eh, dat is lastig misschien. zijn momenten, momenten dat ik eh, even, even ja, niets. Eh, ja, nou ja. Even, terugtrekken. Ja, ja, ja. Kopje koffie. Ja. Twee kopjes koffie. Ja. Nee, doe maar bakje thee. <laughs> bakje thee. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. to rest our feet to the train and city tram came the birth of mechanical man and with mechanical man came the automobile henry ford's model t with an engine on wheels and a crazy race began It's the 20th century's technical toy, full of buttons and dials, full of comfort and joy. But the numbers go hinein. Du bist nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht himmelwärts. Geh ins Licht mit offenen Armen. Lass die Sonne in Hadden we onze zeebeden wel paraat op deze zondagmorgen. Lekker nummer, Traffic Jam van eh, Sailor. Een mooie band trouwens. heb in matrozen pakken en gebruikte een dubbel klavier piano. Gek gezicht was dat. En het geeft ook een apart geluid, zou je kunnen zeggen. En verder hoorde je natuurlijk wind en last die zonne in dein... Ja, het is echt zo'n songfestivalgevoel liedje. The old Covent Garden. I remember only too well. it hard, she plays it tough. But that's enough, the love is over. She's broke, it's hard, and that is rough. But in the end, it's a in the old town. It's not the same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town. maar dat we nog niet eens zo lang geleden ook weer in de show hadden. Ja. Want het is gewoon gezellig en lekker. je kunt er aardig op dansen. De Mavericks en Dance the Night Away. En dat op de zondagmorgen. Dus ja, en Phil Lennart en eh, Old Town. Een doorgezopen song zou ik kunnen zeggen. Over een minuut of tien is het weer tijd voor onze show met verzoeknummers. En daar kun je aan meedoen. Ook leuk trouwens. Ehm, heb jij een idee? Denk je bij jezelf, goh, die blokhuizen draait allemaal van die gekke muziek. Daar hou ik helemaal niet van. Ik heb een heel andere smaak. Dan kun je de muziek straks na 12 uur natuurlijk beïnvloeden. Door gewoon een verzoekje te doen. Dat kan via onze website. Hartstikke simpel. www.omroepzvl.nl omroepzvl.nl. En dan zie je rechts zo'n tapje staan, zo heet dat. Eh, met met verzoekje, klik daarop en vul in wat jij leuk vindt. En vertel er ook een verhaaltje bij, dan kunnen we daar straks iets mee na 12 uur. Dus, heb je een leuke muzikale suggestie? Ga naar omroepzvl.nl en vul bij verzoekje jouw wens in. de mi hermano. ¿Qué pasa? Que no me venga con leyes. Porque Si es pavo yo soy gitano y llevo sangre de reyes. Si es pa si es pavo yo soy gitano y, llevo sangre de reyes en la, en la palma de la mano. Porón pom pom, porón pom un pom, pero pero, porón pom un pom, pero pero, porón pom porón pom pom, pom pom. voy a poner un candado para ver las cosas raras de ese niñato chalao. palo no, las cosas raras de ese, de ese niñato chalao que te, que te apunta y no dispara. Porón, pom, pom. Zo grappig. Vreselijk oud nummer. Het is ouder dan ik zelf. Zo grappig is het. Eh, iedereen kan het meezingen hier in de studio. Los Paraguaya. En uh, porom, pom, pom, pompero. Zoiets. Ja, <laughs> geweldig. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ik wens je voor vandaag een mooie dag. Het gaat lekker zondag worden vanmiddag. Dus dat komt allemaal goed. En we hebben lekker mooie muziek voor je. Ook zomerse muziek zoals dit aan het einde van de show. Uh, Orchestra en Summer of 42. Ik wens je nog een hele mooie dag voor vandaag. Dus, zoals ik al zei. En ik ben de volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. Ik hoop dat jij daar ook weer bij bent. Tot dan. Dag.